Ook presenteerde hij kookprogramma's op tv zoals Kookgek en schreef hij kookboeken. Vorig jaar werd bij hem al vleesklierkanker ontdekt. Later leek de kanker verdwenen, maar enkele maanden daarna werd hij weer ziek. Opnieuw bleek het alvleesklierkanker met uitzaaiingen. Joop Braakhekken was 75 jaar. De Europese Centrale Bank gaat volgend jaar door met het opkopen van schuldpapier, maar wel in een lager tempo. Vanaf april wordt er maandelijks geen 80 miljard, maar 60 miljard euro opgekocht. De rente blijft voorlopig gehandhaafd op 0 procent. Topkoop is bedoeld om de economie te stimuleren en zal in ieder geval doorgaan tot eind december. De ECB-vergadering was een beladen bijeenkomst omdat een deel van de centrale bankiers onder wie die van Duitsland en Nederland het opkoopprogramma willen afbouwen en stopzetten. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de miljarden subsidies voor biomassa onmiddellijk worden stopgezet. De Kamerleden roepen minister Kamp op nieuwe subsidieaanvragen niet meer in behandeling te nemen. Energiebedrijven krijgen nu subsidie als ze in hun kolencentrales biomassa bijstoken. Dit zou de uitstoot van CO2 verminderen en zo kan de energie groen worden genoemd. Volgens de Kamer is er steeds meer onduidelijkheid en discussie over de subsidies. De meeste biomassa komt uit bossen in Europa en Noord-Amerika, waarbij het vaak niet duidelijk is of die bossen wel duurzaam worden beheerd. En de Nederlandse Vereniging van Journalisten vindt het onherkenbaar maken van agenten in de media onwenselijk. VVD, PvdA SP willen politieagenten meer privacy geven. En daarom zou het kabinet met regels moeten komen die het publiceren van herkenbare beelden van agenten verbieden. De NVJ vindt dit geen goed plan omdat politieagenten een publieke functie hebben. En dan het weer. Vanmiddag vooral in het noorden wat regen. Het wordt 8 tot 10 graden. In het midden en zuiden breekt mogelijk de zon even door.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 We hebben een top 100 hit uit 74, twee Beatles tracks, een driedubbele dosis, een One Hit Wonder, nog een top 100 hit uit 1986 en nog een aantal heerlijke nummers. Veel plezier het komende uur. bomb ba ba dang dang dang ding a dong ding blue moon moon moon blue moon dip dip dip moon moon dip dip moon moon blue moon dip ba ba bomb ba bomb ba bomb ba bomb ba bomb ba bomb dang dang dang ding it on ding blue moon you saw me standing alone without a dream in my heart bum bum bum the dang a dang dang the ding a dong blue moon, moon, you knew just what I was there You heard me saying a prayer for someone I really care for. And then suddenly. op een band. Dang, dang, dang, ding, dan, ding, doe. Bam is bam bomb bam bam bomb bam bomb bam dang dang dang ding dong ding boom boom boom boom it it it boom boom boom boom it it boom Dip dip dip bom bom bam. bom bom bom dang dang dang ding dong ding Blue Moon. Blue Moon van de Marcells uit 1961. En we begonnen met eh, de Spencer Davis Group. Met Kim eh, Gimme Some Loving. Maar wat, het nou, wat nou bijzonder is, dat moet je even luisteren naar dit nummer. Dat ritme, dat is toch eigenlijk precies hetzelfde. Dit is Homer Banks met A Lot of Love. En het leuke is, al eh, beide nummers werden uitgebracht in 1966. Dan is het even de vraag, wie heeft er van wie gepikt? Dat eh, gaan we nog eens een keer uitzoeken. Maar eh, beter slecht gejat, of goed gejat, dan slecht bedacht. Laten we maar daarop houden, toch? Dan gaan we luisteren nu naar de... Oh. Blijf gewoon doorgaan. Hè? Dan gaan we nu luisteren naar The Four Nights. And I love the sunshine of your smile. in the gray skies. Four Nights and I Love the Sunshine of Your Smile. En het was meteen de oudste plaat van deze uitzending. 1951, jawel. Dan gaan we naar een eh, top 100 hit uit 1974. De Three Degrees and the Year of Decision. 1974, de Three Degrees and the Year of Decision. Nat Cole, zo werd hij geboren. Maar zijn naam werd, nadat hij begon te zingen, al heel gauw Nat King Cole. En terecht. We draaien nummer uit 1957, When I Fall in Love. restless world like this is. Love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart will be completely or I'll never give my heart and the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with you. the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with fantastisch gezongen door Nat King Cole, When I Fall in Love uit 1957. Voordat we naar de Beatles gaan, gaan we eerst even naar QB and the Blizzards uit 66. Goed jaar trouwens, want daar begonnen we dit uur ook al mee. Ja, QB and the Blizzards en Back Home. geweldig nummer van QB and the Blizzards. Back Home, A Man. En dan zijn we nu toe aan uh, The Beatles. En we draaien weer twee tracks van het album Revolver uit 1966. We gaan luisteren naar Here, There and Everywhere. En het speciaal voor Ringo geschreven Yellow Submarine. The Beatles. She doesn't know he's there. I want her everywhere. And if she's beside me, I know I need. Zijn eigen Wim Kwan ooit nog eens een kleine persiflage opgemaakt in een van zijn conferences. En dat heette toen Jelle zal wel zien. En dat ging over minister Jelle Zijlstra. Ehm, ja, het klinkt een beetje cru natuurlijk, maar soms kom je op het toilet op de mooiste ideeën. Zoals deze. Francis Rossi van Status Quo bedacht dit op het toilet. Pictures of Matchstick Man. Dus de beste ideeën krijg je soms op het toilet. Dan weet je dat ook weer in ieder geval. Dit waren de Status Quo en Pictures of Matchstick Man. Ehm, we hebben nu een driedubbele dosis. Want <laughs> van de week heb ik eh, voor de zevende of achtste keer... naar de film Notting Hill zitten kijken. Ik vind het een leuke film. Met Hugh Grant en Julia Roberts... en een schitterende rol voor de figuur Spike. Ik hou ervan. En die hebben ook een, eh, een soundtrack. En daar staan hele mooie nummers op. Sterker nog... We hebben er al twee gedraaid in dit uur. De eerste twee van de tweede uur, <laughs> die komen ook uit die film. Give Me Some Lovin' van de Spencer Davis Group... en Blue Moon van de Marcells. Maar de volgende drie, die komen er ook uit. Alleen in de uitvoering van de originele artiesten. Die gaan we draaien. Een driedubbele dosis Notting Hill.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 Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain why say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. say it best when you say nothing at all. All day long, I can hear people talk Een driedubbele dosis eh, van mijn favoriete soundtrack van de film Notting Hill. We hoorden volgens de Bee Gees met How Can You Mend a Broken Heart. We hoorden eh, Charles Aznavour met She. En daarna Ronan Keating, When You Say Nothing At All. En dat was eh, zijn debuutsingle nadat hij bij de band Boys Own was weggegaan. We gaan naar Jack Blanchard en Misty Morgan. En die hebben een LP <laughs> gemaakt in 1970... Jawel, en die heette Life and Death and Almost Everything Else. Eh, precies, nou, na Life and Death heb je eigenlijk niet zoveel <laughs> meer, maar goed. Ehm, die eh, LP haalde een eh, één hit single, die gaan we dus draaien. In 1970, een one hit wonder, en dat heet Tennessee Bird Walk. Take away the trees and the birds all have to sit upon the ground. and take away their wings, and the birds will have to walk to get around. And take away the bird baths, and dirty birds will soon be everywhere. And take away their feathers, and the birds will walk around in underwear. And take away their, and the birds will have to whisper when they sing. Take away their common sense and they'll be headed southward in the spring. Oh, remember me, my darling, when spring is in the air and the bald-headed birds are whispering everywhere when you see them walking southward in their dirty underwear that's Tennessee bird walk. Jack Blanchard en Misty Morgan en Tennessee Birdwalk. Een one-hit wonder uit 1970. En daar gaan we nu naar eh, de jaren 80, naar de Pet Shop Boys... van de, eh, top, een top 100 hit uit het jaar 1986, West End Girls. jaar 1986 was dit eh, de West End Girls. En de Pet Shop Boys, een top 100 is uit dat jaar. En voor de volgende, en misschien wel de laatste van deze twee uur... gaan we naar de LP Toto 4 uit 1982. En we laten horen Rosanna. we zijn nog weer aan het einde van deze matchbox van de 8 december 2016. Het is nu begonnen goed met 8 november, <laughs> maar het is alweer een tijd geleden. Tjong, jongen. De komende twee uur zijn voor Hans en Ro de ZFM Muziek Boulevard live. En dat doen ze gewoon live, hè. Gewoon, gewoon schudden ze zo uit de mouw. Helemaal niks. Geen probleem. Eh, wij zijn er volgende week weer. En dat is de 15e dan, van 2 tot 4. Met weer een heerlijke dosis lekkere muziek. Dus eh, maak er een fijn weekend van en tot de volgende week. En veel plezier met Hans en Ro.